Gert Kluk met het NOS-journaal. In de Duitse stad Leipzig zijn gisteravond linkse demonstranten slaags geraakt met de politie. Het was al dagenlang onrustig in de stad na de veroordeling van de extreemlinkse militant Lina E. tot vijf jaar cel. E leidde gewelddadige bende die het naar eigen zeggen gemunt had op neonazies. Lina E. mocht na het vonnis de gevangenis verlaten... omdat ze al 2,5 jaar in voorarrest had gezeten... en kwakkelde haar gezondheid. Ze moet zich wel twee keer per week melden bij de politie. Door de grote brand in een appartementencomplex in Amsterdam... zijn tientallen woningen zwaar beschadigd geraakt. De brand ontstond gisteravond vermoedelijk op de zesde verdieping. Daarna verspreidde het vuur zich via de spouwmuur naar het dak. De brandweer was tot diep in de nacht bezig met blussen. Een deel van de bewoners van het wooncomplex is opgevangen in hotels in de buurt. De oorzaak van de brand in Amsterdam is nog niet bekend. Bij een verkeersongeluk in Helmond zijn meerdere mensen gewond geraakt. Dat gebeurde volgens regionale media nadat twee auto's hard waren weggereden bij een stoplicht. Een van die auto's botste bij het volgende stoplicht op een stilstaand taxibusje. De meest inzittenden van de hardrijdende auto zouden minderjarig zijn. De prijs voor het beste journalistieke boek gaat dit jaar naar Maurice Zwerk... voor zijn boek De Indische Doofpot werd bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek gaat over hoe Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië lange tijd geheim werden gehouden. Volgens de jury laat het boek van Swirk zien dat er sprake was van systematisch geweld in Nederlands-Indië. De winnaar van de Brusselprijs krijgt 10.000 euro. In Canada zijn vier tieners om het leven gekomen tijdens het vissen. Het gebeurde in het noordoosten van de provincie Quebec. De tieners hoorden bij een groep die op een zandbak stond. Ze werden verrast door het opkomende water en meegesleurd door de sterke stroming.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 Si te digo que me gusta, que estás buena, no lo tomes por cumplido. Es que yo soy un bellaco, es que yo soy un atrevido. Y hace tiempo que quiero chingar contigo. Mami, te voy a dar hasta que te duela la popola como glow.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 The time soon comes when the crisis is war. The media soon comes and opposes. The heroes return and the riots attend while the angel learn that the pain never end, the city angel learn that the pain never the city angel learn that the pain never end.